uur ook Thijssen met het NOS-journaal. Het wordt aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium. Het verontreinigde water komt uit de rioolleidingen vanuit een industrieterrein in Helmond. Die leidingen zijn afgesloten en het vervuilde water bij de rioolwateringszuiveringsinstallatie is afgevoerd. De problemen bij de installatie leiden volgens de gemeente Helmond niet tot een gevaar voor de volksgezondheid. Donald Trumps topadviseur Steve Bannon vertrekt uit het Witte Huis. Volgens een woordvoerder is dat in gezamenlijk overleg besloten. Amerikaanse media zeggen dat hij de keuze had tussen opstappen of ontslagen worden. Bannon begon bij Trump als campagneleider. Later werd hij zijn belangrijkste strategisch adviseur. Bannon is inmiddels terug bij de rechtse nieuwssite Breitbart... waar hij eerder leiding aan gaf. Vakantiegangers die dit weekend terugrijden uit Spanje moeten rekening houden met een flinke vertraging en wachttijden van mogelijk drie uur. Na de aanslagen in Spanje zijn de bestaande grenscontroles uitgebreid. Verkeersdienst VID meldt dat alle auto's één voor één worden gecontroleerd. Dat gebeurt op alle grenswegen tussen Spanje en Frankrijk. Rond 11 uur afgelopen avond stond tussen Perpignan en Barcelona nog 22 kilometer file met 2,5 uur vertraging. De VID verwacht niet dat deze file de komende nacht nog oplost. In een zorginstelling in Eindhoven is een vrouw overleden nadat een medebewoner kokend water over haar heen had gegooid. Het slachtoffer en de verdachte verbleven op een afdeling voor patiënten met de ziekte van Huntington, een erfelijke ziekte die de hersenen aantast. De verdachte stond eerder voor de rechter voor een poging tot doodslag, toen bleek hij ontoerekeningsvatbaar. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK hun eerste wedstrijd moeizaam gewonnen.